just drag your feet. Man makes a gun, man goes to war. Man can kill and man can drink and man can take a whore. Kill all the blacks, kill all the reds. And if there's war between the sexes, then there'll be no people left.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 Volgens de Belastingdienst is de fiscus de laatste vijf jaar 6,5 miljoen euro winst gelopen... Vijftien clubs kregen elk een naheffing van 100.000 euro. Ze hadden gesjoemeld met betalingen aan voetballers. er waren ook clubs die bij de exploitatie van hun kantine en bij de kaartverkoop de omzetbelasting ontdoken. Maar acht van de 84 amateurclubs hadden hun financiën op orde. Justitie is bijna klaar met de uitvoering van de pardonregeling. Ruim 27.000 asielzoekers mogen op basis van de regeling in Nederland blijven. 6.000 mensen krijgen geen verblijfsvergunning. Volgens staatssecretaris Al-Bayrak moeten nog wel voor 3000 mensen onderdak worden gevonden. Niet alle gemeenten werken daar goed aan mee, zegt Al-Bayrak. De provincie Limburg gaat onderzoeken of werkzoekenden als stewards op de bussen van Veolia kunnen meerijden. De provincie hoopt dat het daarmee in de streekbussen veiliger wordt. De laatste tijd is er veel agressie in de bussen van Veolia. Vrijdag werd een buschauffeur in Heerlen ernstig mishandeld. Werklozen zouden wel allerlei kwaliteiten moeten hebben voor ze als steward aan de slag kunnen. Volgens een Limburgse gedeputeerde moeten ze goed met mensen kunnen omgaan en stressbestendig zijn. Volgende maand wil de provincie het onderzoek afronden en met een plan komen. De Belgische koning Albert betaalt de renovatie van het Koninklijk Paleis in Brussel voor een deel uit eigen zak. Hij wil zo meehelpen aan het oplossen van de financiële problemen van de Belgische regering, die door de crisis fors moet bezuinigen. Het paleis in Brussel wordt op dit moment verbouwd met het oog op het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie volgend jaar. De renovatie kost naar verwachting 1,8 tot 2 miljoen euro. Koning Albert heeft aangeboden 600.000 euro daarvan zelf te betalen. En premier Van Rompuy heeft dat aanbod aanvaard. Het weer vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het koelt af tot 14 graden. Overdag schijnt de zon geregeld, maar kan vooral in de middag ook een regen- of onweersbui vallen.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 Jij bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de Hierop. kip, jij bent Doe nou de bril. staan is oude koffie. Ik ben de paus, jij bent he. de pil. Rome Danny de Mug. Wij zijn een doedelzak in Tirol. Begrijp dat soort dingen tenminste. Jij bent Bertien nou, Stemberg, ik ben een viool. Ik ben de steen, jij bent de nier. Jij bent Amstel, ik ben ja. bier. Nog een beetje reclame zitten maken, Jij mensen, bent Pieter, ik het klavier. Het leek me op stay. life we're living. I just wanna